Goedemiddag, ik ben Rijn Halfheid en dit is het nieuws van NOS op 3. Nederland trekt nog eens dik 270 miljoen euro uit voor steun aan Oekraïne. Het grootste deel is bestemd voor humanitaire hulp, landbouw en herstelwerk. Zo worden de ziekenhuizen opgeknapt. Bijna 100 miljoen euro gaat naar het Oekraïense leger. Er is ook iemand aangesteld om het Nederlandse bedrijfsleven meer te betrekken bij de heropbouw van Oekraïne. De man die vorige week een Apache-helikopter beschoot met zijn luchtbugs... verwachtte geen compleet arrestatieteam voor zijn deur in het Gelderse Udol. Naar eigen zeggen schoot hij met lucht om te protesteren tegen het, laagvliegende, tegen het laag overvliegen. Maar Defensie zag schade en kwam verhaal halen bij hem thuis. De man zegt dat hij de heli niet wilde beschadigen. De mensen die Franse frietjes, aardappelkroketten en rondjes maken bij Avico leggen vandaag een dag lang het werk neer. Volgens de medewerkers loopt het pieperbedrijf goed, maar zien ze daar weinig van terug op hun loonstrook. We willen graag een betere CEO, want zoals nu is eh, ja, met de inflatie vinden wij gewoon dat wij recht hebben op een beter inkomen. Als dank voor het harde werken worden ze getrakteerd op appelflappen door de baas, maar de stakers zien liever echte flappen. En was je vanmiddag om 12 uur in de provincie Utrecht... dan heb je het misschien wel helemaal niet doorgehad... maar je hebt dit niet gehoord. is wel de eerste maandag van de maand, maar de veiligheidsregio had het om 12 uur even te druk. Er waren meerdere incidenten tegelijk en daardoor zijn ze vergeten om het luchtalarm aan te zetten. Volgende test is over een maand, want later alsnog inhalen, dat doen ze niet. Dan kunnen mensen denken dat er echt iets aan de hand is. Dan nog het weer. Het blijft helder. Daarom kan het komende nacht ook een paar graden vriezen. Morgen opnieuw zonnig en een graad of 10. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De files in Noord-Holland veroorzaken over het algemeen niet veel meer dan 10 minuten oponthoud. Eén uitzondering, de A4 Amsterdam richting Den Haag.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 Ja, eh, het is altijd zo eh, altijd een beetje de boel bij elkaar plukken. Maar ze stonden dus net gewoon in de keuken. Goed, wat is dit voor interne geleuter? Dat heeft alles te maken met de gasten die net binnengekomen. Dat is Lucas Rens. ja, die, die kennen Marcus en ik nog ten tijde van de, de Rob Hakda woord. Want daar heeft hij ja, meegedaan in de finale. En uiteraard ook in de derde voorronde. Want je moet natuurlijk wel een voorronde doorlopen om in de finale komen te staan. Eh, vanavond is hij eh, niet helemaal alleen, want eh, het wordt een wat stripped-down versie. Want bij Halem 105, die vanavond ook uitzending hebben... en die hebben dan toevallig Jacob die Edward in de studio. Dat is altijd leuk. Dus we doen vanavond een beetje aan kruisbestuiven bij de Sound of Halem en aan Alternative FM. want Lucas is bij... Sound of Halem geweest. En Jacob die Edward die komt bij ons weer vandaan. Dus dat, dat is, en dan ook weer eh, het feit dat we dus een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf hebben. Daar zat eh, Jacob D. Edward ook in. Dat is trouwens ook eh, de uitzending van vanavond. Een 3 voor 12 Noord-Holland vloedgolf. Namelijk die van maart. En dat is ook waarom Lucas vanavond hier in de studio samen met Simon Swinkels. dat straks. straks om half acht gaan we ook praten met een Noord-Hollands bandje. En in dat geval de persoon van Mats Admiraal. Die hebben op 8 april hebben ze eh, een release show in Patronaat staan met Sunrise, een album. En eh, we gaan Mats een beetje aan de tand eh, voelen daarover. Tenminste, we gaan hem gewoon netjes wat vragen stellen. Dit is een band. Vorige week hebben ze een hele mooie album uitgebracht. Legiana Collective en The Wicked Light. Titelsong van het album. my friend be wise and guard your honey. There is an elf who's gone to the dark who harvests men for money. When you're out in the woods, he'll flash a light from behind the tree trunk. Oh, don't stare into his spell, for you will fast get light drunk. Oh, by the wicked light, blue and bright in the deep dark night. Oh, by the wicked light, it's where I lost my darling. Oh, by the wicked light, blue and bright in the Bye mij duurde lang, maar het is eindelijk zover. De dag dat alles op zijn plek valt. En nu ik dan echt anders kijk naar wat ik heb, zie ik dat het nooit ver weg was. Alles op zijn plek. het lijkt. Ik werk met een trompetist, violist, drummer en een gitarist. Samen maken we muziek als dit. Paul op de kies, ik weet niet waar ik liever zit dan hier. Te midden van creatieve types en ik heb beats, beats cuts, Neder op de turntables, heb die doel met jezelf. en het doet als een punk label. Ik zei het bij het gilde en ik blijf het zeggen Het label is Engeland, elke stap is independent Voel me gezegend, ik kan leven van dit kan me huur betalen van wat ik schreef in een schrift Dat is rijk joh, maar ik heb nu geen tijd om te proosten Eerst na de show nog wat merchandise verkopen Dat ene croissantje in mijn boodschappenmandje Is twee zin en een hook ik schrijf nog drie kantjes vol, dan is mijn album af. Vanavond deed ik goed vier met me. Alles op zijn plek. Alles op zijn plek Met één lik op de gitaar is ze misschien een klassieker in de maag. Misschien wordt die daarna gemixt en gemasterd. Een lichte plaat volgend jaar op je draaitafel. Misschien, maar misschien ook niet. Die zoektocht is magisch, al jaren verslaafd aan die synergie. Maken als therapie. En als alles gelukt is, dan vliegen we just in. Show it up, man? Een van de, de mensen die regelmatig eh, zijn... Eh, Singles Dropped is Engel. Komt eh, van een album wat nog uit moet gaan komen, Rijkdom. En dit is eh, samen met Just. Vorige week hebben ze dat eh, uitgebracht. Wij mochten hem weer als eerste draaien. Dat is altijd wel heel erg leuk. Daarvoor hoorde je trouwens uh, Legiano Collective met Wicked Light vind het trouwens wel grappig. Eh, Lucas die is eh, vergeten zo'n eh, zo'n standaard waar zijn keyboard op staat. daar hebben we ergens een een of andere workmate van, van de zolderkamer afgehaald. Er gaat zo direct een heel zwart doek overheen. Iedereen denkt van, nou, dat is best wel een kek standaard. Maar als je wist wat eronder zat, eh, dan, dan zou je toch ook wel denken. Maar goed, eh, voor alles is een oplossing. Dus ook voor een keyboard die zo dadelijk eh, gebruikt gaat worden. Ehm, hij is, zoals gezegd, vanavond niet alleen deze Lucas Rens. Hij heeft Simon Swinkels bij zich. En eh, die was ook eh, te zien tijdens eh, de finale van de Rob Akda Award op 12 maart. Dus ook alweer een paar weken terug. Tweeënhalve weken geleden nog maar. Dus dat, dat is nog niet zo lang geleden. Ehm, over release shows gesproken. Straks gaan we praten met Mats Admiraal van Starfish. Op 8 april hebben zij een, een release show met Sunrise. Daar gaan we het straks over hebben. Maar... Eh, Sam Sexton doet dat ook. En dat is de dertiende, dus weer vijf dagen later in hetzelfde patronaat. Want zij gaat ook een album eh, releasen. En een van de singles die op dat album komt te staan is Love You So. First time that I met you You are so shy tiny too looking through you. But you've seen it all. Shadows in your mind make you close your eyes. Eh, dat we het eh, voor elkaar eh, krijgen. Dat, dat is altijd leuk. Ehm, de opbouw is begonnen, zo direct. 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf, daar zijn we nu mee bezig. Maar dan vanaf 8 uur een optreden dus van Lucas Rens. Die kennen we nog van de Robak. Daar wordt, heeft de finale gestaan samen met de complete band. Maar vanavond is daar alleen Simon Swinkels bij. Dus dat is vanavond. Eh, daarvoor, eh, voor deze Marble Boy You Seem To Fall... hadden we Sam Sexton en Love You So. Eh, die dame die gaat op 13 april de release doen van haar album. Ehm, over finalisten van de Rob wordt gesproken... Lucas is er één, maar deze Maren Charlie ook. En vorige week heeft ze een, nieuwe single uitgebracht. Self Sabotage. Ask me how I feel, please. Today I'm being honest. I promise I love my pain away the other day. Surprised myself this morning. I chose to wear a to suffer Don't press the red button, but I want it It's a sign of being self-destructive Silent scream, I don't wanna make a scene But I'm addicted, it's ironic Cause I suck at believing Won't take long till I'm sabotage. Why ah, Oh, I Stain my feelings, drench my dreams in self sabotage. kid rocking the street with the drums and the bass in the back of our whip. The sun's out, two guns out, we got our boys in the hideout. Driving coast side to coast side, watch the low and the high tide party all day and all night. Serves up so till the sun comes up Waves hitting the dance floor, turn that music up We keep playing all night, we bring the starfish up Turn up, turn up, turn up I feel weightless Starfish was dit met Weightless. En eh, eh, we hebben het ook niet zomaar over Starfish. Want we hebben ook Mats Admiraal aan de telefoon. Goedenavond Mats. Hey, goedenavond Jaap. Ja, eh, het is een, volgens mij een lange tijd geleden. Want ik heb begrepen, volgens mij hebben jullie ooit, ooit meegedaan aan die Rob Hakda wordt. Klopt dat? Ja, dat klopt. Zie je, zie je. Wanneer was dat ook alweer dan? dan moet ik even een hele lange tijd gaan graven in mijn geheugen. Want Marcus is ook niet zo eh, eh, goed eh, thuis met zijn geheugen. Die zit ook maar al verbaasd aan te kijken. Dus aan jou de vraag, wanneer was dat dan? Nou, ik, al zou jij een random jaartal noemen, dan zou ik het voor waarheid aan <laughs> ik, denk, ja. ik denk 2014 of 2015. Zie je, zie je, dit was alweer een tijdje terug. Het was volgens mij met Low Erics, dat was toen nog Low Erics Sound System. Maar later hebben ze dat omgebouwd naar Low Erics. Maar volgens mij was dat dat jaar, denk ik. Ja, dat zou wel kunnen. Dylan is dat toch? Ja, ja klopt. Ja. Die ken ik ook. Ja, ja, ja. Ik denk dat dat dat jaar is dat we hem misschien toen daar ook eh, van kennen, inderdaad. Ja, want, eh, maar Dylan eh, mag nu eindelijk via Lassette mag hij op het hoofdpodium van Bevrijdingspop spelen. Hey, wat tof. Ja, ja, ja want we hebben met uh, Lassette hebben ze gewonnen. En over finalisten van de Rob wordt eh, gesproken. Vanavond hebben we er ook eentje hier in de studio zitten. Dus eh, de, de, de, de mensen van de, de Rob wordt zijn aardig vertegenwoordigd. want jullie hebben dus, nou, dat zeg je net zelf, hebben dus daar ook aan meegedaan. Ehm, maar we hebben je niet zomaar gevraagd. Want jullie zijn ja, bezig als een malle, heb ik het idee. <laughs> ja, nou zeker. We zijn eh, vooral bezig geweest als een malle. Ja. We komen namelijk met ons, uh, met ons debuutalbum. Dus dat, eh, dat heeft een hoop werk gekost of, of heeft een hoop werk ingezeten. Zeker mhm. afgelopen zomer. Ja. En, en winter waarin we de studio in zijn gedoken. Ja. En ja, het resultaat is vanaf volgende week overal te beluisteren. en dat gaat Sunrise heten. Ja, ehm, deze, Waitless staat die er ook op? Die staat er ook op, zeker. Ja. Dat is eh, de laatste track. Aha, dus jullie hebben eh, een beetje eh, ook nagedacht hoe jullie dat hele album op gaan bouwen in dat, dat opzicht. Ja, zeker. Ja, het album bestaat uit een aantal nummers die we de afgelopen jaren hebben, al hebben uitgebracht. Mm -hmm. zogenoemde singles, allemaal met onze producer Jasper Zuidervaart opgenomen. Ja. En ja, daar hebben we op een gegeven moment van besloten, we gaan, we gaan dat bundelen met alle nummers die we die we tof vinden. Die, eh, daarvoor zijn we nog ook de studio ingedoken en eh, dat gaat Sunrise worden. Ja. Ehm, nou is het ook zo ehm, dat, eh, dat, dat ik iets ook gelezen heb met een van de, vorige singles die jullie hebben uitgebracht. Want het schijnt dat jij samen met iemand die wij hier ook in de studio hebben, hebben gehad. Dat is meneer Barry Nelson Krikke. Beter bekend als een van Jack en de Wedderman. Volgens mij is hij Jack. Dat klopt. Ja, eh, daar, heb je, daar, heb je, eh, daar heb je eh, een beetje hutje op de hei gezeten en wat, wat schrijfsessies gedaan. Ja, klopt. Ja, Eigenlijk dolden wij altijd al een beetje in het festivalcircuit rond rond elkaar. Dus dat we elkaar altijd wel weer ergens zagen. Op een, eh, een surffeest op het strand. Of mhm. eh, een festival waar we alle twee op stonden. Het was altijd wel eventjes, hé, hey, eh, hoe is het bij jou? En, maar elkaar nooit echt gesproken. Dus ja. ja. dat hebben we afgelopen zomer inderdaad in Haarlem bij mij thuis. zijn we lekker in de serre, in de zon gaan zitten. En nou, daar kwam en een hele leuke vriendschap uit. Ja. en inderdaad ja, een heel aantal leuke nummers. Ik heb denk ik zomaar drie nummers met Berry echt in ieder geval qua tekst eh, helemaal eh, uitgeschreven. Ja, die Wedelers eh, is volgens mij ook eentje van, van, van jullie tweeën, toch? nee, die niet. Die wie net niet? Ja, ik, je stinkt er gewoon ge, geheid in. Hè? Het lijkt er wel een beetje op. Ja, ja, ik hoor wel vaker dat er inderdaad raakvlakken zijn. Dus wat dat betreft kan het goed kloppen. Welke was dat dan ook alweer? Nou, volgens mij, even kijken. Love You Like Crazy heeft Ja, zie, die was het. Ja. Met Valentijnsdag uitgebracht. Uh en eh, nou, dat is er eentje die eh, volgens mij de eerste keer dat wij gingen zitten... ontstond, dat nummer echt eh, uit, uit niks. Uit niks dan de materie die op dat moment in de lucht ging hmm. En daarna hebben we nog een heel aantal nummers die op de plank lagen... hebben we samen helemaal afgeschreven. Aha, dus, dus dat, dat, van het resultaat dus op Sunrise te horen. Zeker, zeker weten. Ehm, ja, want eh, het is, eh, wat, wat, we al zeiden, 2014, 2015 dat jullie dus, eh, daar bij de Rob Hakdam. Maar daarna is het eigenlijk best wel, wel een beetje vlug gegaan, heb ik het idee. er is toch, denk ik wel, een beetje belangstelling uit het land gekomen voor, voor het materiaal wat jullie hebben uitgebracht. Ja, in het land en ook buiten het land. het is, dat, zoals wij vaak zeggen, een soort uit de hand gelopen hobby geworden. Mhm. en ja, we hebben vanaf 2000... 15 inderdaad shows in Nederland gedaan. Eh, Italië, we zijn eigenlijk heel Europa doorgegaan met die shows in Italië, Frankrijk, eh, Spanje. Mhm. Ehm, maar ook de Antillen, Bonaire en Curaçao hebben we opgetreden. En eh, afgelopen jaar een van de hoogtepunten beleefd door op Zwarte Cross hier in Nederland te spelen. Ja, dat, dat zijn de, de gedroomde festivals, denk ik zo'n beetje, toch? Ja, en dat smaakt naar meer. Dus vandaar, vandaar dit zonnige album... En eh, ja, dat trappen we af. Eh, het album komt uit op 7 april, dus dat is eh, volgende week vrijdag. Ja. En vrijdag kan niet beter beginnen, denk ik, dan op die manier. En we zetten dat feestje eigenlijk meteen door door de volgende dag het album te gaan eh, vieren groots eh, met een show, eh, een albumrelease show in de Patronaat in Haarlem. Ja, en het, het fijne nieuws is dat ik dan... Ik, ik heb twee petten op vanavond. Ik heb die pet van Alternative FM op. Maar ik heb ook die pet van redacteur van 3 voor 12 Noord-Holland op. En daar ben ik dus in die laatste rol ben ik daar ook bij. Ja, ja. je bent er gezellig bij. <laughs> Dus, eh, ja. ja. want eh, er moet natuurlijk wel wat, eh, wat over geschreven worden, denk ik eerlijk gezegd. wat kunnen mensen, want als we hier dan toch aan de telefoon hebben... volgende week vrijdag komt die dan uit. Wat kunnen ze volgende week zaterdag zo'n beetje gaan verwachten bij, bij die release show? Nou, kijk, een, een starter show. Ehm, we hebben veel festivals gestaan. Dus misschien hebben mensen ons wel eens ergens zien staan. Dan weet je eigenlijk altijd dat je een hele zomerse en vrolijke eh, show kan verwachten. Met eh, veel dingen die we ook samen doen mhm. met het, eh, met het publiek. Dansjes, noem het maar zo gek niet op. Maar we hebben ook nu echt gekeken of we... de show wat verdieping kunnen geven. Omdat we ook onze eerste album hebben uitgebracht. er zitten ook gewoon wat nummers op die we normaal nog niet hebben uitgebracht. Mhm. Ook wel iets ingetogens. er komen ook nog gastmuzikanten bij. Dus het is echt, eh, we maken er eh, iets groter van. de ja. 2.0. Ja, eh, de gastmuzikanten, daar wil je natuurlijk nu niks over zeggen. Want dat, dat, dat laten we dan eventjes voor, voor wat het is. Zullen we dat dan maar over doen? Lijkt me wel, hè? Ja, nee, dan moeten mensen een kaartje kopen. Ja, precies. of überhaupt gewoon gezellig naar de patronaat komen volgende hm. week zaterdag. Ja. Ehm, en dan nog, nog iets, want de muziek, je zegt het al, is een beetje opgeruimd zonnig. Hebben wij dat nodig in deze tijden en in deze wereld op dit moment? Ik denk het wel. Ik denk, ehm, nou, het kan geen toeval zijn dat het, een groot deel van het album is ook eh, de afgelopen twee, drie jaar geschreven. Dus ook zeker in het mhm. moment dat iedereen eh, veel thuis moest zitten. Nou, gelukkig zijn die tijden allemaal voorbij. Zeker ook voor ons. Wij mochten natuurlijk echt eventjes eh, alleen maar in ons hok zitten. En niet op de bühne staan. En dat voelt nu weer zo lekker. En je merkt ook zeker na afgelopen jaar wat het eerste volledige festivaljaar weer was. Ja, dat mensen daar gewoon eh, heel vrolijk van worden. Er zijn, echt, er zijn veel mensen naar ons toegekomen na een show. Dat ze dat zo hadden gemist. Dus het is echt leuk. Dat, we dat, eh, dat gaf ook zo'n energie om, eh, om, om dit te gaan doen weer we waren daar wel aan toe in dat, eh, dat opzicht. Ehm, we gaan eh, een van de tracks even laten horen van eh, het album Sunrise. de Starfish met Vibing Solo. Die ga je nu horen hier bij 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Schuine streep Alternative FM. Wild heart, full flames. Is it ever to return again? Like a summer from the good old days. was young, I couldn't feel no pain. Like a memory without a frame. Chase my mind, it got away. All these words, they sound the same. I've been so ends is where it all begins Don't be fooled by the rules Something true lays in blue Right underneath your skin The way out is in Let my fears teach me how to swim The ocean is my medicine haar album Taste of the Wild. Eh, die komt eh, morgen uit. En eh, dit was een single die afkomstig is van dat album. Het is de opvolger van Hummingbird. En eerder dit jaar was ze als de gast geweest bij een andere omroep in het land... die op zaterdagmiddag een uitzending doet tussen 4 en 6. Het programma dat heet Podium 1071 van de vrienden van RPL Woerden de grote man eh, erachter zit eh, is eh, Maarten Verduin. En daar was Nina Lin te gast. En ik ben dan altijd zo'n zo'n eikel die dan op een gegeven moment ook een beetje een vraag wil, wil stellen. Dat vind ik altijd <laughs> wel leuk. Maar Maarten is dan toch altijd zo vriendelijk om dat, dat te doen. En dan heeft hij dat ook gedaan. Eh, bij eh, die uitzending zei Nina Lin... ik vind het eh, toch bijzonder om een beetje ook muzikale grenzen op te zoeken. Waarop ik op een gegeven moment real-time dan tijdens die uitzending zeg... Dat, dat, daar, hou je ook, daar hou ik ook een beetje van als ehm, muzikanten zichzelf uitdagen. dat heeft ze wel zeker gedaan, want Hummingbird klinkt anders... als bijvoorbeeld dit, deze ene single al, alleen al van A Taste of the Wild. Eh, morgen komt dat album dus uit. Daarvoor hoorde je trouwens Starfish op starfishmusic.nl. Daar kun je de tickets scoren voor het album release show. Eh, daar zijn deze twee heren die tegenover mij zitten met de soundcheck... Eh, zijn daar nog lang niet aan toe met een album release show. Misschien wel een EP release show, dat weet je natuurlijk nooit. Maar dat zou zomaar kunnen. Over release shows gesproken... Dit is er ook weer eentje. Want dat is eh, vriend Max Palman. Want eh, die, heeft ook, eh, die is ook een gesnode plannen. zijn album Roads Go On Forever komt op 18 mei uit. Zeg ik dat goed? Ehm, dat is 19 eh, mei, moet ik eigenlijk zeggen. Klein herstel. Eh, dat is op de vrijdag. Maar op 18 mei geeft hij dan al zijn eh, min of meer release show in Amsterdam-Noord in... Skatecafé Dik en Dik. De laatste single die hij voor deze album uitstuurt... is deze nieuwe single. En dat is de Cold Night in Hell. Heel anders van Max. Een beetje de gevoelige kant van hem. sad. Out of the palms of my hands, pieces of a broken heart are shattered across this land. No story, no struggle, no deal with in front of me telling late. You come into my life and show me all that I never knew because you. dat was Noah Lorin met Made Me See. Inderdaad, er kwam nog iets achter. Eh, daarvoor hoorde je Max eh, Polman met eh, Cold Night in Hell. dat komt van een album die in mei gaat verschijnen. Roads Go On Forever, zo heet het titel van het album. En morgen komt Cold Night in Hell nog uit als laatste single... voordat het album echt uit gaat komen. Eh, dat geldt dus niet voor Noah Lorin, want die heeft dat de afgelopen maand eh, gedaan met Coin Collection. En het eh, uur hiervoor, afgaand aan deze 3 voor 12 noord vloedgolf... heb ik een Million Live gedraaid van Noah Lorin. dat handelt toch min of meer over het sociale medialeven bij de jongeren. Want dat, dat was best wel een indringend verhaal wat daar afgestoken werd. Over Sol, en dan komen we weer een beetje in het verlengde van de Sol terecht meer de hip-hop eh, kant en een vleugje rap. Maar er zitten gewoon potdorie, twee leden van de voormalige Gotcha zit daar gewoon in. Eh, die, eh, de Damn to the Gotcha crew. En die hebben de mannen van Beatfreeze gevonden. En daar kwam dit uit voort. We are the universe. from generation to generation. generation, to generation. Domination and manipulation. Domination and manipulation. We are the universe. We are a new creation. A new creation. Worldwide unification. There's no division among the forces of nature. The forces of nature. A manifestation of infinite power. Infinite power. We are the universe a reunion of the divine. Free the mind from the material. Free the soul from matter. Blown into existence. We are the universe. We are the universe. bouquet of frequencies vibrating on space time. We are the universe. We are the universe. The endless manifestation of life. Manifestation of life. Free the soul from the mind. Expanding. Expanding. Never ending. Never ending transcending between realities. We are the universe. One, one, one. We are one, one, one. Under the sun, sun, sun. We are one. One, one, one. We are one, one, one. Under the sun. Give me just a little bit more. Give me just a little bit more. Give me just a little bit of love the universe. We are the universe. We are the universe. We are the universe. We are the universe. We are the universe. The universe. We are the universe. We are the universe. the you. dus komt eh, morgen ook met een EP. En de laatste die we laten horen van eh, die EP is het titelnummer Aan de Overkant. Daarmee zijn we aan het eind eh, gekomen van dit eerste uur van deze fijne 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf in Alternative FM bij ZFM Zandvoort. En we sluiten af met een hele mooie van Morpheus. Die gaat horen tot aan het nieuws van 8 uur. Want Morpheus is is namelijk ook uitgebracht in de maand maart. Here's Leap of Faith. I hate the rumors, I hate the whispers in the streets.